Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam wordt een uiterste poging gedaan om warenhuis V&D te redden. Eigenaar Sun Capital, verhuurder Eve Capital en de banken houden al uren topoverleg. Sun Capital is bereid meer geld in het noodlijdende warenhuis te steken. De uitkomst van het overleg wordt vanavond voorgelegd aan de andere eigenaren van V&D-panden. Of die akkoord gaan met het reddingsplan is niet duidelijk. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders doet aangifte tegen vijf mannen die vanmorgen op een moskee in Leiden zijn geklommen. Ze hingen spandoeken met anti-islamteksten en de Nederlandse vlag op het gebedshuis in aanbouw. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door een extreemrechtse actiegroep. De vijf mannen zijn aangehouden. De omstreden Duitse oud-bisschop Thebart van Elst heeft een nieuwe baan. Hij kreeg de bijnaam luxe bisschop na de miljoenenverbouwing van zijn ambtswoning. Ook vloog hij eerste klas naar een armoedeproject in India. Theebaerts van Elst werkt nu in het Vaticaan. In zijn nieuwe functie moet hij proberen de ontkerkelijking in Europa en de Verenigde Staten tegen te gaan. Een Nederlandse skier van 24 is om het leven gekomen bij een lawine in de Dolomieten in Italië. Hij skiede met zijn vader en broer in de buurt van Cortina d'Ampezzo. De twee familieleden bleven ongedeerd. Honden vonden het lichaam van het slachtoffer uren na de lawine. De skier was bedolven onder 2 meter sneeuw. Koploper PSV heeft de zegenreeks in de eredivisie voortgezet met een 3-1 overwinning op FC Utrecht. Het is de 19e overwinning in 22 wedstrijden voor PSV. Heerenveen klom naar de zesde plaats door in eigen huis Pek Zwolle met 4-0 te verslaan. FC Twente verloor thuis met 3-1 van Excelsior. NAC Breda blijft op de voorlaatste plaats na een 1-0 nederlaag tegen Vitesse. Dordrecht-ADO Den Haag eindigde in 0-0. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen af en toe zon.